Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de haven van Scheveningen is een dood de krikken van Den Haag op een persconferentie gezegd. In de rubbermotorboot zaten acht mensen, zeven gasten en een schipper. De stalen motorboot had drie mensen aan boord. Bij de aanvaring zijn een aantal mensen gewond geraakt. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er zeer ernstig aan toe. Bij een schietpartij in het gebouw van de krant Capital Gazette in de Amerikaanse staat Maryland zijn volgens Amerikaanse media meerdere doden en gewonden gevallen. Er wordt melding gemaakt van zeker vier doden. De autoriteiten hebben dat aantal nog niet bevestigd. Volgens CNN was er één schutter die inmiddels zou zijn aangehouden. In Brussel duren de onderhandelingen tussen de regeringsleiders van de landen van de Europese Unie over het heikele thema migratie naar verwachting tot diep in de nacht. Europa moet een antwoord vinden op de vraag wie de migranten uit Afrika en Azië opvangt en waar dat moet gebeuren. Italië zet naar verluid het overleg onder druk door te dreigen een veto uit te spreken over de slotverklaring als er geen overeenstemming is over een voor Rome acceptabele migratieaanpak. De Duitse kapitein van het hulpschip Lifeline wordt door de Maltese justitie vervolgd. Volgens de advocaat van de organisatie wordt de kapitein berecht vanwege fouten bij de registratie van het schip. De Lifeline lag een week voor Malta met ruim 230 migranten aan boord. Het schip voer onder Nederlandse vlag, maar de Nederlandse autoriteiten hebben laten weten dat het schip niet officieel in Nederland staat geregistreerd. België gaat door. Een 1-0 overwinning op Engeland als groepswinnaar door naar de achtste finale van het WK. Het speelt dan tegen Japan. Engeland moet het opnemen tegen de winnaar van groep H, Colombia. Het weer, vannacht blijft het helder, de minima liggen rond 14 graden. Morgen opnieuw zonnig door de lage bewolking in het noorden. S ochtends hardnekkig en het wordt iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1287 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. De eerste is eh, Robert Cassidy, The Sea. Eh, even kijken wat staat er. The Sea Was Once Here. En daarna een man die zichzelf gaat aankondigen. Cory Lavine, Out of the Blue. Nou, eh, daar gaan we naar luisteren. Alles te volgen via Peaceful Radio www.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peaceful for radio, please visit my website at corylevine.com. And thanks for listening to Peaceful Radio. Hi, I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Greetings. This is Brian Toole Hughes of Atopus. You are listening to Peaceful Radio.